Je houdt me in je armen, heel dicht tegen je aan. We dansen heerlijk samen, of het nooit voorbij zal gaan. De laatste noten van de tango klinken alweer gauw. Ik heb nog maar één wens en daarom vraag ik nu aan jou. Kom, dans nog één. danst nog eenmaal met mij. Die dans met jou, die zal me nooit vervelen. Kom, dans de tango. nog eenmaal met mij. Vergeten zijn de zorgen en de mensen om je heen. Het lijkt alsof er niemand is dan jij en ik alleen. Gitaren spelen zacht en jij geeft me gauw een zoen. Zo heerlijk samen dansen zou ik altijd willen doen. uns noch ewig.